Jan van der Putten met het NOS. President Poetin, bondgenoot van Assad, belde Erdogan kwaad op. Die kwam daarna met een aanvullende verklaring. Nederland gaat veel meer medicinale wiet aan Duitsland leveren. De afgelopen drie jaar ging er in totaal 100 kilo naar Duitsland. Het kabinet geeft toestemming om alleen al volgend jaar 350 kilo te verkopen. De mediewiet is bedoeld voor bijvoorbeeld pijnbestrijding. Een onbemand Russisch ruimtevaartuig met voorraad voor het ruimtestation ISS is kort na de lancering in brand gevlogen en ontploft. De brokstukken kwamen in Zuid-Siberië terecht. De zes mensen aan boord van ISS komen niet in problemen, die hebben nog voor maanden eten. Het weer, vannacht wat motregen en vrij zacht. Morgen eerst nog wat regen, later opklaringen. Het wordt 7 tot 10 graden. In het weekeinde wordt het zonniger en kouder. Dit was het.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 Is it true? stay there till I die? Is it true? so clearly the shining light of God. With you, our lives begin again, purely simple and truly.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 Radio, please visit my website www.aneamusic.com.